uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PvdA-leider Ascher zal zelf niet opstappen naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag. En ook voorzitter Spekman hoeft van hem niet af te treden. Ascher begrijpt dat er discussie is over hem beiden... maar volgens hem is het probleem fundamenteler, zei hij na afloop van de ministerraad. De campagne van de PvdA is niet goed gegaan, maar volgens Ascher ligt het niet alleen daaraan. Volgens hem bestaat de vaste aanhang niet meer zoals die er vroeger was. Ook andere partijen hebben daar volgens hem last van. Morgen praten de PvdA-leden in Utrecht over de uitslag. Er gaan veel stemmen op om Spekman de Laan uit te sturen... maar ook om juist een bijltjesdag te voorkomen. Ook België gaat zijn F-16 gevechtsvliegtuigen vervangen. De regering heeft besloten om 34 nieuwe toestellen te kopen. België heeft nu 54 F-16's, die moeten in 2028 zijn vervangen. Volgens het Belgische ministerie van Defensie zijn er straks minder toestellen nodig... omdat de nieuwe generatie vliegtuigen meer uren kan maken... en omdat er meer getraind kan worden op simulatoren. Voor de vervanging kiezen de Belgen uit vijf verschillende toestellen. Volgend jaar wordt besloten welke het moet worden. De Baskische terreurbeweging ETA gaat de wapens inleveren. Dat zou 8 april gaan gebeuren. Volgens de Franse krant Le Monde komt de ETA later vandaag met een mededeling over de ontwapening. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weigert commentaar. De afgelopen decennia kwamen zo'n 800 mensen om het leven door geweld van de ETA. Die strijdt voor een onafhankelijk Baskenland. Het weer, vanmiddag wolkenvelden met af en toe zon. Het is droog en de maxima liggen tussen 9 en 11 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. In het weekend bewolkt en regenachtig en het wordt dan 9 tot 12 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Reewijk en Gouda 2 kilometer file.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 De Your Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. Tot 5 uur zijn we bij je met de 40 heetste hits eh, van dit moment. Ik kan helaas natuurlijk niet eh, alle 40 gaan draaien in twee uur tijd... maar ik zal wel zoveel mogelijk gaan draaien voor je. Deze week in de lijst hebben we 10 stijgers, 18 zittenblijvers, 10 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Lord is nieuw binnengekomen met Greenlight en Kaigo samen met Selena Gomez met It Ain't Me is ook nieuw binnengekomen. Waar ze staan, dat hoor je natuurlijk eh, zo direct. Door twee nieuwe binnenkomers zijn er ook twee mensen uit de lijst eh, verdwenen. Dan heb ik het over Robbie Williams na 18 weken met Love My Life... en Ellie Golding met Still Falling For You na 26 weken uit de lijst verdwenen. Deze week hebben we weer natuurlijk de snelste stijger en de snelste daler. De snelste stijger is in handen van eh, Calvin Harris. Twee weken pas in de lijst. Vorige week nog op 36 binnengekomen. Deze week op nummer 19, 17 plaatsen dus gestegen. En we gaan dit uur beginnen met eh, de snelste daler van eh, deze week. Maar liefst, eh, ja, die heb ik nog niet eerder meegemaakt. 27 plaatsen gedaald. Van 13 naar nummer 40. Wie dat is, dat hoor je zo direct. We gaan dit uur natuurlijk ja, de, de, de, de, eerste helft van de lijst rijden. En het komende uur gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar we gaan eerst luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag.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 Passenger met eh, Anywhere. Plaat die eh, deze week in zijn 27e week vijf plaatsen gezakt, is. En daarvoor hoorde je Bruno Mars met 24 Karat Magic. Wij gaan nu de nummer 34 voor je draaien. De platen die, zo direct, die ertussen zitten hoor je zo direct.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 20. Little Mix met uh, Shout Out To My Ex. Hey, tijd eh, voor een... Eh, oh, moet ik wel het goede knopje drukken. Tijd voor een kleine resume van de platen die we wel en niet gehad hebben. De eerste kwart van de lijst. Op nummer 40 vinden we Taflo met Cool Girl. De snelste daler van deze week. Met mijn liefste 27 plaatsen, zeg ik dat goed? Ja, 27. Op nummer 39 Martin Jensen met Zelda Dance. En op 38 staat Bruno Mars met 24 Karat Magic. 37 is blijven zitten Pharrell Williams met Running. En op 36 vijf plaatsen gedaald is de Passenger met Anywhere. Op 35 dan Calvin Harris met My Way. En de Chainsmokers met Phoebe Ryan staan op 34. Op 33 Kygo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 32 Hardwell met Thinking About You. Na 31 dan is hij net de Rag Man met Human. En op 30 vinden we Robin Schultz samen met David Guetta met Shadowlight. En je hoorde net de nummer 29 van deze week, Little Mix met A Shout Out To My Ex.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 heartbeat faster, emotional earthquake. Bring on disaster, you hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger. judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, it on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same single van eh, Julia Michaels met Issues. Drie weken geleden binnengekomen in de lijst. Vorige week naar een 27e eh, plaats eh. gestegen. En deze week op 25. Hey, het is tijd geworden, ja nu al, nu pas bedoel je. ja, nu pas is het tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op een 24e eh, plaats. En dan heb ik het over eh, Ella Jellick O'Connor. Oftewel eh, beter bekend als Lord. Zij doet op 12-jarige leeftijd mee aan een talentenjacht... zoals eigenlijk iedereen die tegenwoordig artiest is. Haar optreden baart opzien en de zangeres krijgt een platencontract. Eind 2012 verschijnt het mini-album The Love Club. En nog een jaar later verschijnt haar debuutalbum Pure Heroin waarvan de single Royals eh, ook in Nederland echt een eh, hit wordt... en de vierde plaats in de Nederlandse hitlijst bereikt. Na de single bereikt voor negen weken de eerste positie van de Billboard Hot 100. En in 2014 staat eh, Team ruim 3,5 maand in de top 40. Haar tweede single. Maar komt in die periode niet hoger dan de nummer 25 eh, in de Nederlandse lijst. Later dat jaar wordt de openingstrack van het album Tennis Court de nieuwe single. Ook stelt de zangeres de soundtrack samen bij de film The Hunger Games uh, eh, Mockingjay Part 1. En zo, eh, zo is de zangeres samen met Haim, Pusha en Q-Tip te horen op de track Meltdown... die door Stromae is geproduceerd in 2015 komen we Lord tegen in de samenwerking met Disclosure op Magnets. En in 2017 komt Lord dan met haar tweede studioalbum. Melodrama gaat hij heten. Waarvan de single Green Lights als voorloper verschijnt. En Green Lights is deze week nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten. Op een mooie 24e plaats. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you.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 En nu 17 maart, iets meer dan een maand later... is hij in de hitlijsten verschenen van Europa. Kan je verklappen, in de Nederlandse hitlijsten staat deze plaats zelfs op nummer 2. Maar daar het volgende uur meer over. Wij gaan door met de nummer 19 eh, van deze week. Die is in handen van eh, Calvin Harris, de snelste stijger van eh, deze week. Vorige week binnengekomen op 36. Deze week op nummer 19. Calvin Harris samen met Frank Asian en Migos met Slide. you're trying on all your nice like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. Do you slide on all your nice like this? Do you trying on all your nice like this? Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes too clear All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part, we see the lights, they cut so far It went too fast, we couldn't reach it with our arm Wrist on the wrist, a liquor charm Player was still on the Lincoln Park Like we could dye our own hair Like we could dye our own like we can see in 2020. Twice we can see it till the end. Stand on all your nights like this. Do your trying on all your nights like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. Do your slide on all your nights like this do your trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. You're trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to be. Do you stand on all your nice ideas?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 het eerste uur zit er alweer op eh, van eh, deze uur breakdown hier op ZFM Zandvoort. De tweede uur zal ook de laatste 15 platen gaan draaien. Ook zal ik weer even een kleine race meegeven van de, de 20 tussenliggende platen... voordat we aan de top 10 gaan beginnen. En we gaan proberen de volledige top 10 te draaien. Ook gaan we komende uur kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die er deze week uitziet. En ik heb vorige week ook het ergens over.